Na, na, na, Peter Sarstedt was dat. Een, uh... Volgens mij heeft de man maar ooit één hit gehad in zijn eh, carrière. Maar dat is ook wel gelijk een klassieker geworden. Want het is toch wel een bekend liedje. En eh, het leuke daarvan is natuurlijk dat hij als Engelsman eh, het heeft over een of andere Marie Claire. Die studeert in Parijs. Eh, hè, en die natuurlijk, ja, zo'n zo'n dame die altijd in de hoge kringen in de jetset gezien wordt en zo. Maar die uiteindelijk dus eigenlijk komt uit Napels vandaan als, als zwervertje. En dan zich aardig weet op te werken op die manier. Dat is een beetje de strekking van, van dit lied. Peter Sastert, Where Do You Go To My Lovely en dat was een lekkere single. Dat doen we tegenwoordig wel vaker. Gewoon in het begin van het tweede uur een lekkere single draaien. Een lekkere hit. Zo is dat. En dan gaan we nu verder met uh, eh, Fats Domino. Van die prachtige plaat Don't You Know draaien we een nummer dat weer niet eerder eh, uitgebracht is. Althans, dan praat ik natuurlijk over het moment dat deze LP uitkwam in de tachtige jaren. Ehm, en eh, dit nummer dat heet Dark Town Strutters Ball. Ja. Oh, hij zit nog te zoeken. Ja, dat is heel lastig natuurlijk. We hebben maar één grammofoon. Oh, daar komt hij. Now, baby, don't be late. I want to be there when the band starts playing. Remember when we get there, honey. Two step, I'm gonna have them all. Gonna dance out of both of my shoes. When it plays old jelly roll blues. Tomorrow night at the downtown struggle ball. We'll get you in a taxi, honey. Better be ready about half past eight. Now, uh, baby, don't be late. I wanna be there when the band starts playing. Remember when we get there, honey. Two step, I'm gonna have them all. Gonna dance on the boot of my shoe when they play old general blue. Tomorrow night at the downtown Shredder's Ball. Nou, oh nou joh. Oh, nou. nou. sorry. <laughs> De Darktown eh, Strutters Ball. Darktown Strutters Ball heette het nummer van een LP. Uit 1987. En als ik, eh, ik zat nog eventjes goed te hoesten bekijken. Het is eigenlijk wel een hele unieke plaat. Want het is denk ik een plaat die eh, zelfs is uitgebracht door de Vets Domino... de Vets Domino Club. En dat was een fanclub die toen de tijd in Horen gevestigd was. De compilatie die gemaakt is, is gemaakt van Jos Ausem. En eh, ook de foto's op de hoes zijn van Nederlandse makelij. Namelijk Cor de Mooi uh, van fotostudio Egmond aan Zee. En, ehm, dus het is eigenlijk een Nederlandse plaat. Het is eigenlijk wel een unieke plaat. Omdat hij dus, eh, ik zei het al, ik heb hem toen gekocht. Ehm, op het moment dat Vers Domino een concert gaf in de, de Veilinghal in Alkmaar. Dat was in 1987. En ehm, het leuke was dat ik toen in zijn voorprogramma gespeeld heb. Samen met de Soulful Blues Quality. Wij waren net weer zo'n beetje een jaar bij elkaar. En toen werden we dus uitgenodigd om eh, met Soulful eh, toen de tijd. Dus het voorprogramma van Vets te spelen. En dat was hartstikke leuk natuurlijk. Dat was echt hartstikke leuk. Ehm... we hebben hem toen ook ontmoet en zo. Dat was eh, vreselijk aardig allemaal. Vets Domino dus. En het nummer, wat ik, ik zei het al, dat heette The Dark Town Strutters Ball. We gaan door met Bob Dylan. Van die eh, prachtige eh, illegale bootleg. Tegenwoordig heet dat een bootleg. En vroeger zei je gewoon witte LP. Maar nu zeggen we bootleg. Goed, mag. Ehm, met allemaal opnames die gemaakt zijn eh, toen de band en Dylan aan het repeteren waren. de officiële basement tapes zijn pas uitgekomen in 1975 als dubbel LP. En het is toch wel leuk, eh, leuk dat eh, drie van de stukken die op deze illegale plaat staan... Ehm, dat die eh, niet terecht zijn gekomen op, op die officiële LP. En daarvan hebben wij al gedraaid. Quinn the Eskimo of King, Quinn the King. Of The Mighty Queen, mag je ook zeggen. I Shall Be Released. En ehm, ook het volgende nummer wat we ervan gaan draaien staat dus niet op die officiële plaat. Dus als je deze LP hebt, is dat een, uh, uniek, een unieke opname. Bob Dylan samen met de band dus in Down the Flood. Crash on a living mountain, water's gonna overflow. Swamp's gonna rise, no boats Now you can train on down to Williams Point. You can bust your feet, you can rock this joint. But oh, mama, ain't you gonna miss your best friend now? You're gonna have to find yourself another best friend somehow. Now don't you try and move, you're just gonna lose. crash on a levee and mommy, you've been refused. Well, it's sugar for sugar it's salt for salt. If you go down in the flood, it's gonna be your fault. Oh, Mama, ain't you gonna miss your best friend now? Yes, you're gonna have to find yourself another best friend somehow and the high tide rises. Mama, don't you let me down. Pack up your suitcase. Mama, don't you make a sound. Now it's king for king, queen for queen. It's gonna be the meanest flood that anybody's seen. Oh, mama, ain't you gonna miss your best friend now? Yes, you're gonna have to find yourself a best friend somehow. Ja, echt wel. Eerlijk waar. Ja, echt waar? Ja, echt waar. Oké. Down the Flood. Bob Dylan van de LP The Basement Singers Sing Bob Dylan. Oftewel Little White Wonder. Illegale plaat, witte plaat uit 1971. Ik zal nog eens meer in mijn witte platen kijken. Volgens mij heb ik ook nog een unieke opname van... van eh, ja, die heb ik ook nog. Een unieke opname, ook zo'n clandestieke plaat... dat eh, bijvoorbeeld de band Yes in het Concertgebouw <laughs> speelde in Amsterdam. Daar is nooit officiële liveplaat van. Ja, ze hebben wel officiële platen gemaakt... maar nooit vanuit het Concertgebouw. En die heb ik. Ja, misschien neem ik die ook wel eens mee. Je weet maar nooit. Eh, Elton John, dames en heren, van die plaat die heet The Very Best Of... Elton John. En daarvan gaan wij nummer 1 draaien van kant 2. Ja, dat is een heel mooi, uh, eh, heel leuke plaat. En ook weer een bekend nummer ehm, van eh, Elton John. Een van zijn vele grote hits, mag je eigenlijk wel zeggen. Het nummer dat heet Daniel. Of niet? Jawel, zo heet u hij wel. Zo heet hij wel? Ja, echt waar. Oh. om. Daniel. Van een uh, Arcade LP, The Very Best Of. En Daniel was een van de grote hits natuurlijk van de heer Reginald Dwight. <laughs> zoals hij eigenlijk heet. Maar eh, ja, dat is geen artiestennaam, dacht hij. Dus eh, hij heeft zich maar Elton John genoemd. Ehm, en de man is natuurlijk nog steeds wereldberoemd. Dat wel. Sir Elton John, hè? Het is zelfs Sir Elton John. Ja, ja hij is onbescheiden, hè? Ja. Hij is eh, geridderd. Hij is geridderd door de Engelse koningin. Net als Paul McCartney trouwens, die is dat ook. Sir, Sir John, Sir Elton en Sir Paul. Ja, ja. Het is allemaal wat bij die Engelsen. Je wordt daar zomaar in de adel eh, verheven. Dat zou in Nederland niet zo gauw gebeuren. maar anders hadden wij toch al lang in de adel moeten zijn verheven. Toch? Al jaren geleden. Al, jaren geleden. Maar ja, gebeurt niet. Nee, nou, deze wel eentje die uh, jongsleden onderscheiding heeft gehad. Hè? Oh ja? Ja. Wie? Nee, Rob Harms. Oh, Rob. Heeft hij een onderscheiding ook? Ja. Oh, wat goed. Omdat hij... Uh... Sir Rob dus. Ja, Sir Rob. Sir Rob. <laughs> Sir Rob, joh. Ridder Rob. <laughs> Ridder Rob. Oké, we gaan door met Vets Domino, dames en heren. Eh, weer van die leuke uh, pijl. LP die heet Don't You Know. En het nummer wat wij gaan draaien heet The Prison Song. Hier is hij. I wish I had some. die. Present Song van Fats Domino. En het is tijd voor... Eh, toch? Wat? Wacht, oh, wacht even. Ja, nee. oh. <laughs> jongen, jongen, jongen. The Beatles. The Rolling Stones. The Beatles. De confrontatie. Ja, en u weet wat dat zeggen wil natuurlijk. Want dat betekent dat we weer Beatles tegenover Stones gaan zitten. En we zijn nog steeds bezig met Revolver tegenover Between the Buttons. En eh, van, eh, van eh, de Revolver van de Beatles natuurlijk uit 66. En Between the Buttons van Stones uit 67. Twee fantastische mooie platen. En die zetten we lekker tegenover elkaar in de confrontatie. Van de Beatles gaan we een stuk draaien. Wat ik persoonlijk ook weer reken tot een van mijn favoriete, favoriete Beatles en ehm, vooral omdat, ja, het is een lekker swingend nummer. Het is een compositie van John Lennon. En eh, vooral eh, de gitaarpartij is eh, uniek. En ik heb ooit eens een keer gespeeld met een gitarist die... het, hier op de plaat is het natuurlijk opgenomen, twee keer opgenomen. want het is een heel dubbele solo. Dat twee keer opgenomen. En ik heb één gespeeld met een gitarist die het voor elkaar kreeg om dat in zijn eentje te spelen. Dat vond, dat vond ik razend knap dat hij dat kon. Eh, want het is echt wel een ingewikkeld eh, gebeuren wat hier gebeurt. Nou, het is een uh, eh, heel, heel lekker swingend liedje, dames en heren. Van de LP Revolver van John, Paul, George en Ringo. En het nummer dat heet And Your Bird Can Sing. Yeah! Van de LP Revolver, The Beatles en And Your Bird Can't Sing. Ik blijf het geweldig vinden. Het is echt zo'n zo'n fantastisch eh, lekker liedje. Overigens, eh, als je houdt van lezen over de Beatles, dan eh, kan ik je aanraden. Er is een prachtige nieuwe biografie op de markt gekomen van Paul McCartney. Een werkelijk schitterend boek. Het is, het is, het is een hele dikke pil. het heet Fab. FAB, FAB heet het. En uh, de schrijver is meneer Sons. Ik weet alleen niet meer precies zijn voornaam, maar dat maakt niet uit. In ieder geval, het is een, een werkelijk een, een, heerlijke biografie om te lezen. En je komt weer eens dingen te weten. Uh, je, als je dacht dat je alles al wist van de Beatles. Nou, je komt toch weer dingen te weten die uh, je misschien niet weet. Vooral omdat echt het leven van Paul McCartney uh, erin behandeld wordt vanaf zijn prilste jeugd tot aan nu, bijna nu aan toe, zou ik maar zeggen. Fab heet het boek. En het is, eh, ja, ik heb het, eh, het is een boek om moeilijk om weg te leggen. Als je eenmaal erin gaat lezen, dan blijf je zitten. Want het is echt heel boeiend geschreven. Dus, voor Beatle fans, aanrader, Fab, biografie van Paul McCartney. We gaan door met de Stones. The Rolling Stones. The Beatles. The Rolling Stones. De confrontatie. Uh, ja, van de Stones zijn we bezig met de LP eh, Between the Buttons. En dat is een, eh, ook een hele lekkere plaat hoor, niks mis mee. En daarvan gaan wij ook nummer 2 van kant 2. Want dat blijft een beetje gelijk hè. Bij de Beatles nummer 2 van kant 2. Dus bij de Stones ook nummer 2 van kant 2. Dus lekker makkelijk. En dat nummer heet Please Go Home. Nou, dat doen we pas om 3 uur. Tot zo. Wat? vond dan allemaal. Ik denk als je nu met zo'n nummer in de studio komt, <laughs> ze heel op. Wegwezen. Kom op nou. Dan denk je nou een beetje gek geworden zijn of zo. Maar toen kwam dat allemaal. Eh, please go home. Niet een van de sterkste Stones nummers. Maar het is wel een curiositeit natuurlijk. En eh, afkomstig van de LP ehm, Between the Buttons. Nou, volgende week weer een confrontatie, dames en heren. Want we gaan daar voorlopig nog wel mee door. Want we zijn nog lang niet klaar. Hè? Toch? Klopt. Goed, we gaan eh, verder naar, eh, naar uh, eh, The Little White Wonder van de heer Dylan. Oftewel de Basement Singers. Sing Bob Dylan. En dat zijn dus Bob Dylan en de band. En voor de mensen die het eerste uur niet gehoord hebben... of nog niks gehoord hebben, dat kan natuurlijk. Je net dat je werk komt. Het is een illegale LP. Een, eh, een witte LP, om het zo maar te zeggen. Die uitgebracht is in 1971. En het zijn opnames die gewoon ergens gepikt zijn... terwijl, de, eh, terwijl Dylan en de band ehm, in een kelder ergens aan het repeteren waren. En aan het opnemen waren. Um, om het, de verkoop natuurlijk van dit soort platen eh, een beetje de kop in te drukken... heeft eh, de platenmaatschappij toen besloten in 75 een dubbele LP uit te brengen onder de naam The Basement Tapes. En dat waren dus diezelfde tapes, alleen waarschijnlijk beter van kwaliteit natuurlijk. En um, <clears throat> nou ja, dat, dat was een dubbele LP. Dus op deze Little White Wonder staat lang niet alles. Maar het leuke is dat eh, op deze Little White Wonder staan wel drie nummers die niet op die basement tape staan. Dus dat is wel weer grappig. Dus als je toevallig deze plaat nog in je platenkast hebt staan. Nou, dan heb je toch wel een uniek document in je handen. En dat is het sowieso, want het zijn allemaal ja, een beetje repetitiebandjes, zou ik maar zeggen. En het klinkt wel leuk. Volgende nummer, dat kennen wij onder andere in de uitvoering van Julie Driscoll. En ook zelfs van onze eigen goldenering, want ook die hebben het een keer opgenomen. Maar hier is dus dat repetitiebandje, dat gewoon, dat illegaal opgenomen verhaaltje van Dylan en de band. This Wheels on Fire. And you Ik zei het al, later bekend geworden door Julie Driscoll en Brian Auger en de Trinity. Dat was een eh, verhaal. En eh, ook onze eigen Golden Earring heeft eh, dit stuk ehm, op de plaat gezet. Bob Dylan dus van Little White Wonder. En het nummer dat heette This Wheels on Fire. Ehm, Elton John gaan we weer doen, want... Die moet ook aan bod komen natuurlijk. De heer Reginald White. Goedemorgen, hier zijn we weer. Ehm, we gaan een nummer draaien van hem. Dat ja, ik weet niet of dat nou zo'n grote hit geweest is. In ieder geval niet in Nederland. Denk ik niet eerlijk gezegd. Ik zou het niet weten. Maar het is wel een leuk nummer. Dat wel. Gaat over een, eh, ja, zeg maar over een beentje. En dat beentje dat heet Benny en de Jets. Dus Elton John. Benny and the Jets. Elton John, dames en heren, van de LP The eh, Very Best of Elton John van, uit de serie Music Gala van Arcade. Kan ik nou dus zo zeggen, want het bestaat toch niet meer. Maar dat is makkelijk. Uh, Fats Domino, die eh, gaan we ook nog even wat van doen. En dat is een nummer dat opgenomen is in 1950 in New Orleans. En dat was een beetje, ook een beetje de tijd dat die Korea-oorlog aan de gang was, geloof ik, als ik me niet vergis. En um, ja, daar werden natuurlijk dan ook wel liedjes over gemaakt. En vandaar dat wij draaien van Fats Domino de Korea Blues. there ain't no woman, but he sure your man. er op het is uit om vandaag een schoppel de een geven. Joh, rot op, is dat die hele platen verknallen. Maar ja, dus, eh, toen de tijd... Eh, ja, je weet het, 1950. Dus dat is, eh, even denken, dat is 61 jaar geleden zeker? Als ik het goed... Ja, 61 jaar geleden. Maar hoop dat een tijd geleden. Ja, en toen hadden ze nog niet de opname, opnamefaciliteiten die ze nu hadden. Dus, nee, toch niet? nee, dacht het niet. toen werd het allemaal nog in één keer gewoon gespeeld. Volgens mij is nog ineens banden zelfs toen de tijd. Werd er één keer zo op de plaat geknald. En ja, of die trompetist dan een klein beetje hard stond. <laughs> of dichter bij de microfoon naar het orkest. Dat maakte ook allemaal niet uit. Dat, nee, dat konden ze toen nog niet regelen. <laughs> dat, dat ging allemaal niet. Dus vandaar. Maar ja, hoe we nooit. Nou ja, ja, nou ja we, we, hebben hem gehoord. Als dus tegenwoordig met tijd mee zou aankomen, dan, eh, dan schoppen ze je echt weg op bij de platenmaatschappij. dat denk ik wel, dat denk ik wel. hey, ehm, oh god, ik ben helemaal Ik zat zo gefascineerd naar die trompetist te luisteren. Ik helemaal ben vergeten te vertellen wat we nou gaan doen natuurlijk. Ja, dat weet ik ook niet. Nee, kan niet. Nou, we zijn eh, weer even toe aan Dillen, natuurlijk. Oh. Ja, maar ik zie het lijstje nu even niet. Dus ik moet, eh, moet even het lijstje hebben. Dan, dan kan ik weer even kijken welke Oh ja, daar is het lijstje weer. Ja, wat gezellig. We gaan eh, een nummer draaien dat eh, dus inderdaad eh, wel ehm, op ehm, die officiële versie terechtgekomen is. Maar dat, ach, wat maakt het allemaal uit. dit is allemaal veel leuker natuurlijk. Ehm, en dat nummer, dat heet The Million Dollar Bash. En dat is even voor onze techniek, dus dat is nummer drie van kant A. <laughs> Million Dollar Bash. Uh, van The Little White Wonder, oftewel de Basement Singers Sing Bob Dylan. Uh, gewoon de Basement Tapes dus, maar dan in de illegale versie uit 1971. Million Dollar Bash. A big dumb block with a wheel gorged. Turtle, a friend of hers, with his checks all forged and his cheeks in a chunk with his cheese in the cash. They all want to be there at that million dollar bash. baby, ooh wee, ooh baby, ooh wee. It's that million dollar band. Everybody from right now to over there and back. The louder they come, the bigger they crack. Come now, sweet cream, don't forget to flash. We all wanna meet at that million dollar bash. Ooh, baby. Well, I took my counselor out to the barn. Silly Nellie was there. She told him a yarn. And along came Jones, emptied the trash. Everybody went down to that million dollar bash. Ooh, baby, ooh, wee. Ooh, baby, ooh, wee. It's that million dollar fast. And I'm hitting it too hard, my stones won't take. I get up in the morning, but it's too early to wake. First it's hello, goodbye, then push and then crash. But we're all gonna make it at that million dollar bash. Ooh, baby, ooh wee, ooh baby, ooh wee, it's that million. at my watch, I looked at my wrist. I punched myself in the face with my fist. I took my potatoes down to me Wat Bob Dylan dus. Van eh, die prachtige plaat. Hij is al afgelopen hoor. <laughs> het gaat snel. gaat snel. Ehm, van de LP Little White Wonder dus ehm, Bob Dylan en eh, The Band. We gaan naar Elton John. Elton Hercules John, zoals hij tegenwoordig officieel heet, is de artiesten en later officiële naam van Reginald Kenneth Dwight. En dat zei ik wel eerder, dat was zijn origineel naam. Hij is geboren in Pinner in Middlesex in Engeland op 25 maart 1947. Oh, hij is binnenkort jarig. Wat gezellig. Gaan we even een borrel halen. Ehm, hij is uh, pop, popzanger, muziekschrijver en natuurlijk ook pianist. Een carrière van 35 jaar zijn er meer dan 250 miljoen opnamen van hem verkocht. Waarmee hij een van de meest succesvolle artiesten aller tijden is van de remake van zijn single, ehm, van de eh, single Kennel in de Wind, uh, origineel, origineel uit 1973, werden meer dan 37 miljoen kopieën verkocht. En die single, dat weet u waarschijnlijk nog wel, die werd live gespeeld bij de begrafenis van... Eh, dat had hij dus opgedragen toen aan Prinses Diana. remake dus van dat originele nummer. Kennel in de Wind. Dat over ehm, dat over Marilyn Monroe ging. En die tekst later dus is herschreven voor Um, ehm, Princess Diana, Lady Di. Maar dat gaan we niet draaien. We gaan een ander nummer draaien. Een lekker ruig nummer, want we moeten er toch een beetje eh, u wakker houden. Dus we gaan er met een stevig rock'n'roll stuk uit. En dat heb ik de laatste week eh, vaak gehoord, want ik ben het ook met mijn koor aan het instuderen. Dus een hartstikke leuk, eh, hartstikke leuk nummer. Elton John hij heeft het ook later nog een keer opgenomen als duet met Anastasia. Maar dit is de originele versie. Saturday Night, Alright for Fighting. Ja, we kennen Elton John natuurlijk hoofdzakelijk van eh, mooie ballads en zo. Your Song en eh, Don't Let The Sun Go Down en zo. Die, al die nummers die staan En Candle in the Wind of zo. Candle in the Wind natuurlijk. Maar uh, ik wilde toch ook wel eens even laten horen dat die ouderwets ook even flink stevig tekeer kon gaan. En dat met dit prachtige liedje Saturday Nights All Right For Fighting. nou, we, we, hebben nog één. We kunnen nog één leuke doen van Vets. Ja. Dat is eigenlijk wel oneerlijk verdeeld, want hij heeft Vets meer nummers gehad dan de rest. Maar nou ja, oké, nou, dat mag wel voor een keer. Vinden we niet erg. Vets Domino dus, van LP... Ehm, eh, <laughs> Did you know? Nee, ik weet het. Daar ben ik te bij. <laughs> Don't you know? Don't you know, ja. ja was even de titel kwijt. Nou, even zijn bekendste nummers. Eh, ook alweer een nummer dat... Eh, oorspronkelijk geschreven is door Hank Williams. En wat in heel veel uitvoeringen natuurlijk bekend is. Maar ik denk dat die van Vets toch wel een van de bekendste is van al die uitvoeringen van dit prachtige nummer. Jambalaya at the Bio. Fats Domino. Mi gargo, mi omayo. Mi gargo, polo piro down the bio. My van, we just won, mi omayo. Son of a gun, we'll have big fun on the bio. feel it come home. Cause tonight I'm gonna see Mama Cheryl Mio. Pig guitar, fill through jaw, Henry Gill. Son of a gun, we'll have big fun on the wire. zijn bijna klaar met de uitzending en het zonnetje gaat schijnen hier in de studio, Ruud. Ja. Nou. toch? <laughs> Als wij naar buiten gaan, wordt het schijnen. <laughs> Zo? Zet de bloemetjes maar buiten. Ja. Oké. Ehm, nou, dat was Fred Domino met eh, Jambalaya from the Bayou. Dames en heren, het afsluitende stuk van dit programma, de vinyljaren. Volgende week zijn we er weer. En eh, dan gaan we vrolijk verder. En dan gaan we weer drie andere LP's draaien. En een singeltje. En de confrontatie. En het kara lopen. En Maurice is er ook. En ik ben er ook. En dan wordt het weer vreselijk gezellig. Het is wel de bedoeling dat we er zijn. Laten we het zo zeggen. Laten we het zo stellen. Ja. Ja. Je gaat nog even door met vets. Ja, ik ga nog even door met vets. Je <laughs> moet toch wat op de achtergrond hebben. Zo direct om vijf uur hebben we eh, V-Power.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 Vorige maand kregen bijna 20.000 studenten te horen dat ze in 2008 te veel hebben verdiend en daarom geld moeten terugbetalen, soms honderden euro's. Oppositiepartijen vragen nu om een coulance regeling voor gedupeerde studenten. Op de A4 zijn automobilisten vorig jaar geflitst, terwijl er borden staan die waarschuwen voor trajectcontrole. Bij trajectcontrole wordt de gemiddelde snelheid tussen twee punten gemeten en is het niet zo erg als je eventjes te hard rijdt. Op borden op de A4 staat dat er trajectcontrole is, maar in werkelijkheid is die nog niet in gebruik en zijn mensen geflitst. Het KLPD heeft dat toegegeven na een bericht erover van RTL Nieuws. Volgens de Verkeersinformatiedienst hadden de borden met trajectcontrole moeten worden afgeplakt. Justitie wijst erop dat iedereen zich aan de maximumsnelheid moet houden, ongeacht de manier waarop wordt gecontroleerd. Energiebedrijf Green Choice heeft een boete van 2 miljoen euro gekregen van de NMA voor onduidelijke huis-aan-huis verkoop. Een ander energiebedrijf, EnergieDirect, kreeg voor hetzelfde een boete van 1 miljoen euro. De mededingingsautoriteit zegt dat het voor consumenten niet duidelijk was of ze alleen korting kregen op hun bestaande contract of dat ze een nieuw contract aangingen.